Mark Visser met het NOS-journaal. Het dodental na de bomaanslag in Kabul is opgelopen tot 31. Ruim 50 mensen raakten gewond. Vanochtend blies een zelfmoordterrorist zich op bij de ingang van een gebouw... waar Afghaanse kiezers zich kunnen registreren... voor de parlementsverkiezingen in oktober. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Islamitische Staat. Kort daarvoor had de Taliban zich van de aanslag gedistangeerd. Het amateurvoetbal voor senioren verschuift steeds meer van de zondag naar de zaterdag. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal teams dat op zondag speelt... de afgelopen vijf seizoenen is afgenomen met bijna 10 Op zaterdag was er juist een stijging van bijna 13 Dat heeft gevolgen voor de drukte op de velden... want op zaterdag spelen ook bijna alle jeugdteams. De verschuiving komt volgens de clubs omdat zondag steeds meer wordt gezien... als de dag van het gezin. Een andere reden zou zijn dat jongere senioren op zaterdagavond graag gaan stappen... en daarom niet op zondag willen voetballen. In Stamperschat in Brabant is vanochtend vroeg een man in de invalidewagen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder van de andere auto is doorgereden. Het slachtoffer werd rond kwart voor vijf gevonden in de buurt van de Suikerunie. Het slachtoffer is zwaar gewond naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Wat hij precies mankeert is niet duidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Botlek, het havengebied van Rotterdam, heeft een grote berg metaalafval in brand gestaan. Rozenburg en ook Brielen hadden last van de rook. De veiligheidsregio stuurde voor Rozenburg een NL-alert. Bewoners kregen het advies de ramen dicht te houden. De brand was lastig te bestrijden omdat het vuur diep in de afvalberg woedde. Het weer, eerst nog zon, maar vanuit het zuidwesten meer bewolking, later kans op een bui en 22 tot 26 graden. Morgen soms wat zon, mogelijk een bui en fris, 12 tot 16 graden.